Martin Luther King is dood. Is vermoord. Robert Kennedy moet reageren in een kolkende situatie. Hij doet allemaal dingen die volstrekt fout zijn, retorisch. Maar het is een prachtige reden. Welke trucs kun je leren van de allerbeste sprekers? De Universiteit van Nederland presenteert retoricus professor Dr. Eugène Sutorius. Trucs. Daar heb je het al. Trucs. Juwelen zijn het. Juwelen liggen daar nog in de gereedschapskist van de retorica. Maar dat kunnen juwelen zijn die verworden tot trucs. Ja, zeker. Zo is het. En ik heb er twee voor u. Juwelen zijn altijd een bonus. Hè? Een bonus tegenwoordig het woord. Bonus. Bonus voor u, voor uw aandacht. Bonus voor uw vastbeslotenheid om hierna de retorica voor uw hele leven in uw armen te sluiten. Allemaal bonus. En de eerste bonus is de ceremoniële reden. De ceremoniële reden is een bijzondere reden. Is een reden die ook al vanaf de oudheid een grote ervaring opleverde van de Griekse sprekers. Het gaat over de omgang met het onbegrijpelijke. Het gaat over de reden aan het graf. Het gaat over de reden in de kerk. Het gaat over de herdenking van gevallenen. De ceremoniële reden kent geen controverse. Het enige wat de redenaar moet doen, maar dat is dan ook niet eenvoudig aan het graf bijvoorbeeld, is zorgen dat hij zegt wat iedereen voelt. En dat graag op de prettigste manier denkbaar. Op de manier waarop men weer naar huis gaat, getroost dat is een ander verhaal dan een politieke reden. Er spelen daar twee dingen in de ceremoniële reden. Het ene is dat we ook dikwijls bij de ceremoniële reden voor een raadsel staan, voor een onbegrijpelijkheid, voor iets wat wij niet kunnen bevatten. En dat maakt die redes, naast het feit dat we een vriend verliezen, maakt dat die redens ook een bepaald gewicht krijgen en dat ze ook niet zo eenvoudig zijn. We zullen hier een voorbeeld zien, dat laat ik u eerst zien van Robert Kennedy. Robert Kennedy, Martin Luther King is dood, is vermoord. Robert Kennedy moet reageren in een kolkende situatie. Er dreigt onrust. Martin Luther King was een zeer geliefd mens in heel Amerika, niet alleen bij de zwarten. En Robert Kennedy stond voor de taak om een verhaal te houden en hij had geen tijd. Hij moest, want hij moest twee dingen. Hij moest het ethos, het verlengde ethos van Martin Luther King eren. En dus al meteen eigenlijk een ceremoniële reden houden. En dat doet hij. Dat zult u zien. Zonder enige sophistication retorisch. Hij doet allemaal dingen die volstrekt fout zijn, retorisch. Maar het is een prachtige reden. Hij verlengt het ethos van Martin Luther King naar zijn eigen ethos en gaat daarmee door. Hij spreekt vanuit zijn hart. En tegelijk beslecht en bezweert hij opkomende onrust. Opkomende onrust in de straten over het feit dat Martin Luther King vermoord is. Robert Kennedy had ervaring met zijn broertje. die ook vermoord was. Kijk naar deze video en we zullen daarna zullen we hem bespreken. I have some very sad news for all of you and I think uh, sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King uh, was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country and greater polarization, black people amongst blacks and white amongst whites, filled with hatred toward one another. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land, with an effort to understand compassion, and love. For those of you who are black and are tempted to with, be filled with hatred and distrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country and for our people. Thank you very much. Ik geef dit als een voorbeeld naast die van Van Uhm, omdat dit niet de klassieke retorica juist is. En niettemin deze reden een grote indruk heeft gemaakt. En nog steeds maakt. En dat het te maken heeft juist misschien wel met het op een bepaalde manier zich afwenden van de retorische techniek het juist niet gebruiken van dat wat misschien voor de hand lag, zogenaamd retorisch. Dat maakt dit een interessante ceremoniële reden. De ceremoniële reden is er dus één waarbij het niet over oordelen gaat, over bouwen. Het gaat daarover exprimeren, over uiting geven aan je gevoel. Van de ceremoniële reden ga ik naar de timing. Timing is buitengewoon interessant. De Grieken hadden er een god voor, Kairos. Kairos was de enige mannelijke muze, zou je kunnen zeggen. Hij was ook geen god. Hij is door de mensen God gemaakt. Dat gebeurt vaker, maar daar was het uitzonderlijk. En hij kreeg een beeld aan Olympia. Bij het begin van, als je door de poort bij Olympia naar binnen ging, Olympia, stond, stond daar Kairos. En Kairos zag er vreemd uit. Hij was dus de god van de tijd maar niet Chronos. We kennen Chronos. We kennen dus twee goden. Chronos is van meetbaar, objectief. De tijd zoals je verstrijkt en die maakt dat onze belevingen in stukjes kunnen worden gehakt, dat we afspraken kunnen maken. Chronos is betrouwbaar. Kairos niet. Kairos is een schelm. Kairos is, maakt dat wij denken dat we een eeuw geleefd hebben na vier minuten van ontroering. Een juweel uit de gereedschapskist, omdat soms het een kwestie van vier minuten is waarna de kans verkeken is. Dan hoeft het niet meer. Het argument of de interventie of het gaan staan met de moed van ik protesteer. En we zien straks, en we hebben dat al eerder gezien ook, dat kairos bepalend kan zijn voor de overtuigingskracht van de op dat moment gehouden reden, de op dat moment gezegde dingen. Soms is dat alles bepalend. We gaan afsluiten met iets heel leuks. En dat is geen redenaar in de klassieke zin van het woord. Het is geen politicus, het is geen advocaat, het is, het is Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, The Great Dictator, in 1940, de wereld stond in brand, hield een prachtige reden waarvan ik denk dat u even zult kunnen genieten voordat we definitief dit college afsluiten. Dat is dan mijn cadeautje aan u, Charlie Chaplin. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then, in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Leuk hè, retorica? Dank u wel.